Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Honderden gebruikers van apneuapparaten van Philips zijn naar de rechter gestapt, schrijft NRC. Ze eisen dat het ministerie van VWS vertrouwelijke documenten over de omstreden apparaten vrijgeeft. Het gaat onder meer om onderzoeksverslagen, risicoanalyses en correspondentie tussen Philips en het ministerie. Hun advocaat zegt dat de gebruikers bang zijn en emotionele problemen hebben omdat ze niet te horen krijgen wat er precies mis is met de apparaten waarvan ze afhankelijk zijn. Ook wil de advocaat weten wat VWS al van de problemen wist... voordat Philips vorig jaar zelf met een waarschuwing naar buiten kwam. In ieder geval zeven van de negen verdachten die maandag zijn aangehouden bij een grote politieactie rondom Eindhoven blijven langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie. De komende dag bepaalt de rechtercommissaris of de andere twee ook nog langer blijven vastzitten. De negen mannen zijn 26 tot 74 jaar oud en komen uit Best, Eindhoven en Oorschot. Ze worden verdacht van grootschalige productie van synthetische drugs, drugshandel en witwaspraktijken. Ze kwamen in beeld dankzij onderschepte chatberichten. Kevin Spacey hoeft geen schadevergoeding te betalen in een civiele zaak die was aangespannen door Anthony Rapp. Die beschuldigde de acteur ervan dat hij hem op 14-jarige leeftijd heeft aangerand. Maar volgens de jury was van aanranding geen sprake. Als Spacey schuldig was bevonden had hij mogelijk 40 miljoen dollar moeten betalen. Rap kwam met zijn beschuldiging in 2017, ruim 30 jaar na dato. Later kwamen er meer beschuldigingen naar buiten. Er lopen ook nog meer rechtszaken tegen Spacey. PSV heeft afgelopen avond in de groepsfase in de Europa League verloren van Arsenal. In Londen werd het 1-0. PSV staat nog wel tweede in de pool. Volgende week spelen de ploegen opnieuw tegen elkaar. Het weer. Vanuit het zuiden enkele buien. Vannacht koelt het niet verder af dan 12 graden. Overdag schijnt de zon. Er komen ook buien voor, mogelijk met onweer. En het wordt 18 tot 20 graden.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 Twenty minutes till I'm home, and tell me all the ways you wanna make this go. Now I can't get enough. Now. It's official. You want a lot, and not a little. Keep it us, it's so simple Wherever you are, wherever you are Heartbeat, it's beats up whenever you want me What you got, I wanna like all week I need that, I wanna be Wherever aan je moest denken special break baby.